Wander de zomerwind Hoor ik de wind Oh, Maar dit is het moment dio sparna in torreador mar in arena schreeuwde het publiek Viva Bravo! El Torreador! signorita This is moment, En finalizado Is dan goed mij En het je van mij De spanning steeg Op de tribunes Elke rol had zijn kracht bewaard meine Zeit Gil Maria Aratoria Ime Is het moment al oh. en finale straal? Oh. Is dan ver goed voorbij en wordt het veel van mij en boos? Je bent hem.